Christian Bonenbakker met het NOS Journaal sluit deze zomer het hoofdkantoor in Turijn. Vanwege de tegenvallende verkoopcijfers krijgen de werknemers een extra lange vakantie. Volgens een woordvoerder moet het bedrijf in heel Europa ingrijpen en zal ook de fabriek op een lager vermogen draaien. Op de thuismarkt Italië zijn de autoverkopen met 20% teruggelopen, volgens Fiat mede door de bezuinigingen van premier Monti. Verder had de autofabrikant last van stakingen, waardoor de Fiat Panda niet op tijd kon worden geleverd. 300 patiënten van het medisch centrum Bildstraat in Utrecht zijn mogelijk besmet met HIV, hepatitis B en C. Het centrum heeft de patiënten opgeroepen bloedonderzoek te laten doen. Bij operaties heeft het centrum instrumenten gebruikt die niet volgens de voorschriften zijn ontsmet. Het zou kunnen zijn dat patiënten een infectieziekte hebben opgelopen. Het gaat om mensen die tussen januari en maart van dit jaar een ingreep hebben ondergaan. Vooral ooglidcorrecties, liposucties en abortussen. De inspectie sloot eind maart de operatiekamers van het medisch centrum in Utrecht. De Hartstichting is niet blij dat het Gouden Windei dit jaar is toegekend aan Bcel Proactief. Het Gouden Windei is een prijs voor het product met de meest misleidende marketingcampagne. Bcel Proactief is een margarine die zou leiden tot een lager cholesterolgehalte en die hart- en vaatziekten zou tegengaan. Volgens de organisatie achter het Gouden Windei is nooit aangetoond dat het product de risico's op ziekte verlaagt. Maar de Hartstichting zegt dat dat wel bewezen is. De Oranje Camping van Garkov heeft, Garkov heeft ongeveer 120 tenten moeten bijplaatsen vanwege de grote belangstelling. Bijna 1500 mensen hebben een plek geboekt op de camping voor de wedstrijd Nederland-Duitsland die morgen wordt gespeeld. Daarnaast komen de mensen op de Bonnefoy. Volgens de organisatie is er nog genoeg ruimte op de Oranje Camping, maar wie zich nu nog meldt moet wel zelf een tent meenemen. Het weer, vanavond veel bewolking en in het zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon.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 Op de A13 en aan Rotterdam bij de afrit Berkon reis 3, A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en het knopen Terbrechtseplein 4 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij de afrit Den Dolder 2 kilometer.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 www.zfmzandvoort.nl Ik kom van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain.